over drugsdeals en moordplannen. En nu hebben ze dus weer een berichtendienst lam gelegd. Sky, zegt verslaggever Remco Andringa. En net als vorig jaar bij EncroChat is het ook nu gelukt om de aanbieder, eh, Sky dus, te hacken... Eh, en hebben opsporingsdiensten opnieuw mee kunnen lezen met het berichtenverkeer van criminelen. Het onderzoek eh, is een samenwerking tussen België, Frankrijk en Nederland. En eh, met name in België heeft dat vandaag geleid tot grootschalige politieinvallen. Ook in Nederland is de politie in actie gekomen. Op 75 plekken in ons land zijn invallen geweest. 30 mensen zijn opgepakt. En volgens de politie zijn tientallen ernstige zaken voorkomen... waaronder liquidaties en ontvoeringen. Afgelopen week zijn ongeveer net zoveel coronabesmettingen gemeld als de week ervoor. Het waren er ongeveer 32.000. Wel raakten vooral meer jongeren tussen de 18 en 24 besmet. Bij alle, alle leeftijdsgroepen daarboven nam het aantal besmettingen juist af. Ruim 40.000 mensen hebben een petitie tegen online haatberichten getekend. Gordon ging vandaag naar de Tweede Kamer in Den Haag om de petitie aan minister Dekker te overhandigen. De zanger is helemaal klaar met de anonieme haat online. Hele erge dingen. En dan heb ik het met name over de doodsbedreigingen. Het noemen van je adres, op, het op- en aanzetten tot geweld. Het discrimineren, het homofobe, eh, homofobe uitlatingen. Ehm, maar vooral anoniem. En dat is mijn groot eh, probleem. Hij wil dat het kabinet anoniem reageren onmogelijk maakt... en dat mensen eerst een identiteitsbewijs moeten laten zien... voordat ze een social media-account kunnen aanmaken. Minister Dekker zegt dat het niet zo makkelijk te regelen is. Hij gaat er wel naar kijken. Het weer. Vanavond en vannacht kan het mistig worden. Het is dus iets boven het vriespunt. Morgen begint het in de middag te regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. In de avond valt er nog meer regen en is het aan de, kust stormachtig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Afwitweide Wormer bijna 10 minuten vertraging. Daar stond een auto met pech.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 Dit album, Wild Blackberries, is een knipoog naar Katie Joe's klassieke country roots. Met teksten die verhalen, vertellen en uitingen delen van haar ervaringen met liefde, verlies en constante strijd met psychische aandoeningen. Horseshoes en Hand Grenades was de opener.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 Deze Texaanse redneck neemt geen blad voor de mond. En wat countrymuziek betreft mag ik dat wel. Op dat album brengt Creed Fisher country voordat hij tot een eenheidsworst is gemaakt in Nashville. Everybody Wants to Be Hank Williams is mijn favoriete track. Dit is het favoriete album van de maand. Step off that old greyhound Just as green as they can be With a handful of songs And a heart full of dreams They've heard a stories, but the ones they don't tell. How that golden road to heaven sometimes leads you straight through hell. Everybody wants to hear the fiddler. Nobody wants to pay the price. Everybody wants to be Hank Williams. Nobody wants to die. Well, there ain't no scared to death to lose. If you're gonna play the big show, you gotta learn to play them dives. Everybody wants to be Hank Williams, nobody wants to die. Well, he came from Alabama, but he went against the grain. He got it on his own, he didn't get it on his name. They can steal your dreams and money. It damn sure can be cold. If you give it all you got, they just can't steal your soul. Everybody wants to hear the fiddler. Nobody wants to pay the price. Everybody wants to be Hank Williams. Nobody wants to die. Well, there ain't no easy money life if you're scared to death to lose. If you're gonna play the big show, you gotta learn to play them dice. Everybody wants to be Hank Williams, but nobody wants to die. Everybody wants to be Hank Williams, but nobody wants to die. Dit is een behoorlijke reis geweest met vertragingen bij het uitbrengen van deze EP vanwege de gebeurtenissen van 2020. Maar ik realiseerde me dat de wereld nog steeds muziek nodig heeft. Dit is mijn eerste volledige zelfgeschreven album en ik ben erg trots op deze prestatie. Al dus de uit Alberta afkomstige Tracy Miller, Loretta's Moonshine. down to the big red barn on the edge of town. There's no mistaking what we'll do. We'll laugh and dance and have a few, there is no doubt. But it's all about the morning you wake up and you find that you Take off the cuffs. You say you'll only just have one. You're in no shape to have more fun, or so you think. As you take a drink, next morning you van deze week. I Can Help werd uitgebracht in 1974. Het werd een grote crossover hit en bereikte de eerste plaats in zowel de pop als de countrylijsten in de States. Er werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht van die single. Troy Engel leunt vaak zwaar op gospel. Dutch Kentucky is een eerbetoon aan die staat en in dit geval wat minder gospel. you see a racehorse running through the bluegrass If you hear a banjo ringing in the hills If you're walking where the goldenrod is blooming Or you come upon a big old moonshine still That's Kentucky It's the homeland of the bride. That's Kentucky Can be all your heart desires Daniel Boone and old Abe Lincoln Not to mention Bill Monroe That's Kentucky that's Kentucky, don't you know? you see the wood smoke rising from a chimney And you catch the smell of biscuits in the air if you hear a chicken cackle in a barnyard, you'll look around and find that you are there. That's Kentucky. It's the homeland of the briars. That's Kentucky. Can be all your heart desires. Daniel Boone and old Abe Lincoln, not to mention Bill Monroe. That's Kentucky. Why, that's Kentucky, don't you know? if you look and see a blue moon rising Or you hear the foxhounds baying in the woods A song of praise is coming from a church house I'll be satisfied that all your world is good That's Kentucky, it's the homeland of the brides That's Kentucky, can be all your heart desires Daniel Boone and old Abe Lincoln, not to mention Bill Monroe. That's Kentucky. Why, that's Kentucky, don't you know? It's the homeland of the bride. That's Kentucky. Can be all your heart desires. Daniel Boone and old Abe Lincoln, not to mention Bill Monroe. That's Kentucky. Why, that's Kentucky, don't you know?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 Tell Me Why was haar eerste soloalbum in 1990. De titelsong staat scherp. This is is my third night under bright shooting stars. I have crossed into Mexico. Maybe that's where you are. You told me you'd come here if our love should. end. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. De Australische zangeres Catherine Britt heeft een voortreffelijk album gemaakt. Dicht bij de roots blijft ze. Zo ook The Original Sin. original sin. Head in my hands, down on bended knees. Giving all my money to the Lord, hope He saves me again. what's the use in praying if He chooses not to see? altijd werkte Ethan Huis met de wind tegen door het coronavirus aan een nieuw album. De monochrome veil is vanaf heden verkrijgbaar. De songs begeven zich op het snijvlak van folk en country... in de geest van Johnny Cash, Neil Young, Bob Dylan en Leonard Cohen. Dat was Ghost Town, nu aandacht voor Josephine... waarbij hij de steun krijgt van Jori van Gemert... en als laatste de nieuwe single Cautionary Tales... minds are holding on to their last leaves. No one really enters here and we simply symbolize the lack of growth, progression, and political divides. The gaze is from a distance, but up close, avoiding looks. The burning of the library and science in your books. This is a ghost town. eyes our little sprout. What does he have? Is he tall, dark, and handsome? Or am I chasing phantoms, fearing you will back out? feeling lonely as long as I am the only man raising our son. Je country uit eigen land. Toen ik 24 was zorgde een combinatie van depressie en verdriet ervoor... dat ik mijn gitaar neerlegde en stopte met spelen. Maar ik ben nooit gestopt met schrijven. Een paar jaar geleden voelde ik de drang om weer op te treden. En nu heb ik de moed om mijn debuutalbum Loose Cannon uit te brengen. Aldus Olivia Ellen Lloyd. High and Lonesome is terug te vinden op haar debuut. fighting from my mama schrijven van songs gaat Creed Fisher steeds beter af. Hij is een opvallende singer-songwriter geworden. Het gemak om te componeren is indrukwekkend. En het is ongelooflijk hoe hij je vanaf de eerste noot meezuigt... mede dankzij zijn stem, melodieën en teksten. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Stove. I was working in. I was sick with the gig that would last us throughout the weekend. to my song How she stared at my git guitar followed my fingers too long She had the likeness of a girl I'd seen in my dream But lights can not do one and faded blue jeans. And the last thing I needed was somebody messing up my mind. So I found a hundred reasons, for looking away one more time. chances at being a big singing star. But on the other hand, on the other hand, what? With one passing glance, I could tell she was young for her age. Yeah, she got to looking better as she got down closer to the stage. on time. She could cause me to sing back, fall out of love with guitar.